uur. Maarten Stiltjes met het NWS Journaal. Bij de brand tijdens een dancefeest in de Amerikaanse stad Oakland... zijn mogelijk 40 doden gevallen. Het officiële dodental staat nog op 9, maar tientallen mensen worden nog vermist. Het dak van de voormalige loods waar het feest werd gegeven is ingestort. Toen de brand vrijdagavond uitbrak waren er vermoedelijk 50 tot 100 mensen binnen. Er is niet genoeg geld bij elkaar gebracht voor een hertelling van de stemmen... die bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn uitgebracht in de staat Pennsylvania. De Groenen onder leiding van Jill Stein hadden daar 1 miljoen dollar voor nodig. Nu de hertelling niet doorgaat lijkt het uitgesloten dat Hillary Clinton alsnog tot winnaar van de verkiezingen wordt uitgeroepen. Er komt in Cuba geen monument voor de overleden oud-president Fidel Castro. Ook worden er geen straten, parken of instituten naar hem genoemd of standbeelden van hem geplaatst. Dat was een wens van Fidel zelf, zegt zijn broer en huidige president Raúl Castro. Vandaag wordt de urn met de as van Fidel Castro begraven in de stad Santiago. Daarmee sluit Cuba negen dagen van nationale rouw af. De stembureaus in Italië en Oostenrijk gaan rond dit moment open. In Oostenrijk wordt een nieuwe president gekozen. De strijd gaat tussen de linkse Alexander van der Bellen en Norbert Hofer van de rechtspopulistische FPE. In Italië wordt in een referendum gestemd over een grondwetswijziging. De Italiaanse premier Renzi heeft al gezegd dat hij opstapt als zijn wetsvoorstel wordt verworpen. Het weer. In het midden en noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Doordat het vriest kan het op sommige plaatsen glad zijn. Later vanochtend gaat bijna overal de zon schijnen. Alleen in het noorden van het land kan het lang mistig blijven.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 Curtis Grimes heeft het over Hank Williams in Everything Hank Did. just a poor boy from Beaumont with a guitar and some songs he liked to play. He stole the hearts of everyone who knew him, and the crowds went wild when they heard him sing. could bend the notes and moan like no other. And pretty soon the whole world would know his name. Though quite a few have tried to sound just like him, there ain't a one of us that will ever be the same. There's only one George Jones. Only one George Jones. He makes it sound so real with all the pain you feel and them sad old country songs. There's only one George Jones. Only one George Jones. He's the king of country soul. There's only one George Jones. they'll never be replaced, I'm here to warn you. And there's just a few that are really one of a kind. There's only one George Jones. Only one George Jones he makes it sound so real with all the pain you feel in them sad old country songs.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 Sometimes it amazes me that I got out alive. Cause I've done everything Hank did but die. How we could be. Till one too many whiskey binges brought me to my knees. I saw the light that very night. Oh, Hank is still the king. But I found out that I don't have to kill myself to sing. I've done it did but die. And it ain't because I did not try. Sometimes it amazes me that I got out alive. Cause I've done everything Hank did but die.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 Walking on the Edge of the World. Het twaalf nummers tellende album omvat het hele gamma en de schoonheid van tijdloze Americana. Het titelnummer is door mij gekozen als de wekelijkse terugkomende song gedurende deze maand. nothing to show but a broken back. I've been in so much trouble with love, I got me a heart attack. I stopped trying to keep friends around, cause I'm tired of being something I'm not. And all the my daddy promised me, somehow he forgot. Sometimes I Michaela N.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 love and lose Jarenlang hield de dame achter hits als That Don't Impress Me Much, Man, I Feel Like a Woman en You're Still the One zich stil. Maar momenteel laat ze weer regelmatig van zich horen. Het wachten is op nieuw materiaal.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 They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going. Frankie Lee serveert op American Dreamer een Rucci cocktail die bestaat uit twee delen Bob Dylan, een deel Bruce Springsteen, een deel Ryan Adams en een deel Frankie Lee. Door de invloeden uit de muziek van groot als Bob Dylan, Bruce Springsteen en Ryan Adams klinkt American Dreamer met daarop Queen of Carolina bekend en aangenaam in de oren. Maar het is de eigen invloed van Frankie Lee die het debuut van hem memorabel maken. Mississippi is de debuutsingle van de Nederlandse band Pussycat. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door Werner Teunissen, die ervoor werd geïnspireerd door het lied Massachusetts uit 1967 van de Bee Gees. Het nummer gaat over de teloorgang van de countrymuziek en de opkomst van de rockmuziek. In de muziek zijn ook duidelijk momenten te horen van rockklanken en country-invloeden die hier overheersen. De original van deze week. formatie Bo Outlaw en Lloyd and Twang Depot nam een album Lone Star State of Mind op in Nashville. Viking Cowboy is een van de songs op dat album. Fresh New Country I was born in the land of Vikings Religions paved the way A land of gods and heroes not much more to say. One day I heard some music with heroes of its own called Merle, Cash, and Waylon. Their songs cut me to the bone. The wind blows cold where I come from, and our stories all ring true. The strong, the proud, the mighty, with honor through and through. But now I've found my true. I'm singing out its wisdom in a country music tune. Their music took me places where roots grow deep and strong. Now I'm a Viking cowboy, living my with your heart be true. Love your wife, defend your life, and keep cow shit off your boot. Still following the trail of them good old boys. May I live to tell their tale, making outlaw noise. Their music took me places where rude places where roots grow deep and strong. Now I'm a Viking cowboy, living my own song. Well, I'm a Viking cowboy, I'm living my Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Enkele dagen geleden zat ik even op YouTube en daar kwam ik de song Long Gone tegen van Matthijs Ros. Hij maakte op mij indruk, vandaar dat ik deze song je niet wil onthouden. Ted en Helen draaien al heel wat jaren mee. Ted is een liefhebber van Vern Gosdin en Slow Burning Memory is een song van Vern, nu dus door Ted en Helen. Whalen is regelmatig te gast in RTL Late Night, waar hij de diverse stromingen in de muziek belicht. Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling was, is er nu ook een album, Seeds. In Nashville Boogie herbergt het album ook een country song. Hij vertolkt het samen met de Ragtime Wranglers. Some of these days were perfect, while others I regret. Someday I might see that you belong to me, but by then you belong long, long gone. So I told my heart it's over. This hurt can't last forever. Just until the heartaches fade away. But you got a slow burning memory. Maybe I. I begin to realize it will take a while for my broken heart to mend. I have hoped that you were dealing with the same heartache I'm feeling, and that maybe our love was just dying to live. And you gotta slow Maybe I get over you in time. Slow burning memory keeps on burning, a hole in my mind, and you got a slow. Crossroads, Case de was het blokje country uit eigen land. Van Jenny Berkel verscheen onder de titel Pale Moon Kid een nieuw album met elf eigen composities. Met daarop onder andere de song I Wrote the Disguise for You. Het album is opgenomen met de hulp van de intussen internationaal bekende Canadese singer-songwriter Daniel Romano. Hij speelt op dit album mee op drums, gitaren, orgel, piano en synthesizer. En nam eveneens plaats in de producerstoel bij de opname van dit album. Die link met Romano is niet helemaal toevallig, want Jenny maakt deel uit van zijn begeleidingsgroep de Trilliums. Voor haar bijdrage aan die band krijgt Jenny Burkle een mooie wederdienst. I can see you are thinning. Flick a cigarette in a fight silhouette. The streak is a blue grin. The bar door spills neon. The buildings are glow. You come home slow. silent face that you turn like a leaf unfurled. There's a lamplight that beckons, a clock full of seconds. In that breath, a place you can rest. for you, for you. geschiedenis van de oudste, Doc Seegers, onder de nieuwkomers in de country scene is ongelooflijk en fascinerend. Seegers verdiende de kost als een dakloze straatmuzikant in Nashville en werd ontdekt door de Zweedse televisie die in Nashville opnamen maakte. Gelukkig maar, anders hadden we misschien wel nooit naar From Here to the Blues kunnen luisteren. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. trying to make it home from a whole life of memories I've driven through. Well, the radio's been on all this time. I haven't heard a song, cause it's only one hour away from here to the blue. Yes, it's only wil nog geen afscheid nemen. Ik eigenlijk ook niet. Vandaar dat ik er nog een uurtje aan vastplak. Zometeen nog een uur country.